omdat het voldoende geld in kas zou hebben om schuldeisers te betalen. Met de toestemming voor uitstel van betaling lijkt een faillissement alsnog aanstaande. Secure Cash wil wel blijven doorrijden met speciale geldtransportwagens. Daarvoor is een noodkrediet beschikbaar gesteld. China en de VS praten volgende week over het einde van de handelsoorlog tussen de landen. Diplomaten uit Amerika reizen af naar Peking. Maandag en dinsdag vinden daar gesprekken plaats. Het overleg volgt op de ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi op de G20-top in Buenos Aires vorige maand. Ze besloten toen elkaar voorlopig geen nieuwe invoerheffingen op te leggen. De afgelopen maanden bestookten de landen elkaar met heffingen op verschillende producten voor honderden miljarden dollars. Drie mannen in Amsterdam die flyers met teksten tegen homo's hadden verspreid... moeten een boete betalen van 500 euro. Volgens de rechtbank hebben ze zich schuldig gemaakt aan het beledigen van... en aanzetten tot discriminatie van homoseksuelen. De mannen deden de folders in de brievenbus van woning in Amsterdam in oktober 2016. Er stonden citaten op uit de Bijbel, de Koran en de Torah over homoseksualiteit. Een dodelijk ongeluk bij de Duitse stad Stolberg vlak voor kerst blijkt te zijn veroorzaakt doordat een bestuurder een snelheidscontrole wilde omzeilen. De man van 20 reed te snel en wilde het radarsysteem ontwijken door een stuk op de andere rijbaan te rijden. Daar verscheen een tegenligger en de auto's klapten op elkaar. Vijf mensen kwamen om het leven. De chauffeur ligt nog zwaar gewond in het ziekenhuis.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 Santa's on his way. He's filled his sleigh with things, things for you. swing. Just show her a little swing. ZFM. I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. On Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas Day in the morning. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning. And all the angels shall sing, shall sing on Christmas Day, on Christmas Day. And all the angels in heaven shall sing on Christmas Day in the morning. Then let us all rejoice again on Christmas Day, on Christmas Day. Then let us all rejoice again on Christmas Day in the morning, on Christmas Day in the morning.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 So tell me how deep is your love? Can it go deeper? So tell me how deep is your love? So tell me how deep is your love? Can it how go deep? deep is your love? how deep is your love?